Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Zuidland bij Spijkenisse is gisteravond iemand doodgeschoten. Het gebeurde rond half elf in een woonwijk. Buurbewoners zeggen tegen het AD dat het slachtoffer bij een parkeerplaats lag. Rond middernacht pakte de politie op de A15 een verdachte op. De bestuurder van een auto crashte daar na een achtervolging. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij. Iran heeft extra troepen naar het noordoosten gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad zouden ordentroepen zeker vier mensen hebben gedood. In de overwegend Koerdische regio zijn de protesten het heftigst. De onrust begon na de dood van de jonge Koerdisch-Iraanse Masa Amini. Zij overleed na haar arrestatie. De hoogste rechtbank in Nieuw-Zeeland vindt het discriminerend dat 16- en 17-jarigen niet mogen stemmen. De uitspraak werd gedaan na een jarenlange juridische strijd van een groep jongeren die de minimumleeftijd om te stemmen wil verlagen. Voor een wijziging van die leeftijd is een 75% meerderheid nodig in het parlement. Die is er momenteel niet. De jongerenbeweging hoopt dat wel voor elkaar te krijgen bij lokale verkiezingen. Daarvoor hoeft maar 50% in te stemmen. De schorsing van de Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is weer opgeheven. De NBA-speler mag weer in actie komen voor zijn club Brooklyn Nets. Irving werd begin deze maand geschorst vanwege het promoten van een antisemitische documentaire. Kledingmerk Nike schortte een samenwerking met hem op. De speler biedt nu zijn excuses aan. Dat is voor de club reden om de schorsing op te heffen. Irving miste acht wedstrijden. Het weer op veel plaatsen kan het nog vriezen. In het midden en noorden komt er nevel of mist voor. De dag begint bewolkt, later kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 3 tot 8 graden.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 Er wordt onderzocht of er een verband is met de schietpartij. Iran heeft extra troepen naar het noordoosten gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad zouden ordentroepen zeker vier mensen hebben gedood. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. En het weer in het midden en westen is er nevel of mist. Het wordt vandaag 3 tot 8 graden. doubt yourself, it's a fact You could point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah, Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now she could really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now he can really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over He's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, he said You've been talking to yourself Well, this is for everyone who's felt invisible uh um, -huh.